De JSF vliegt weer. De gevechtstoestellen waren aan de grond gehouden nadat brand was uitgebroken in een van de vliegtuigen. De oorzaak daarvan is nog onduidelijk, maar het Amerikaanse ministerie van Defensie zegt dat het een losstaand incident was. De andere straaljagers kunnen daarom gewoon weer de lucht in. Het is de tweede keer in korte tijd dat er iets mis is met de JSF. Nederland heeft 37 van deze vliegtuigen besteld. De verlamde Fransman François Lambert wordt voorlopig nog in leven gehouden. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft dat volgens Franse media besloten. Het hoogste Franse rechtscollege besloot gisteren dat artsen mogen stoppen met het kunstmatig voeden van de 39-jarige man. Hij liep vijf jaar geleden zwaar hersenletsel op bij een verkeersongeval. Sindsdien verkeert hij in vegetatieve staat. De vrouw van Lambert wil dat haar man kan sterven, maar zijn ouders zijn het daar fundamenteel mee oneens.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 Beide vermiste vrouwen zijn dus omgekomen in de jungle in Panama. Eerder bleek al uit laboratoriumonderzoek dat weefsel was gevonden van Lisanne Froon. De familie van Kremers is ingelicht. Kremers en Froon worden sinds 1 april vermist. Ze waren gaan wandelen in de buurt van de stad Boquete. In Peru zijn negen mensen omgekomen toen twee vissersboten tegen elkaar botsten. Nog zeker drie opvarenden worden vermist. Het ongeluk gebeurde in de nacht op zo'n 25 kilometer voor de kust van de havenstad Pisco. Een van de boten kapseiste, waardoor de 15 opvarenden in het water terechtkwamen, maar drie van hen zijn gered. Naar de vermisten wordt gezocht met zonder meer duikers en vliegtuigen. De toedracht van het ongeluk is waarschijnlijk een menselijke fout. De Amerikaanse JSF vliegt weer. De gevechtstoestellen waren aan de grond gehouden nadat brand was uitgebroken in een van de vliegtuigen. De oorzaak daarvan is nog onduidelijk.